kennen we de plaat natuurlijk als eh, de 3FM Series quest plaat van vorig jaar. Europa begint hem nu ook eindelijk op te pakken. Negen weken hebben we het hierover gedaan. Martin Solflex samen met Dragonhead en Hello. Nou, eindelijk staan ze dus bovenaan de lijst van Europa. Daarvoor uh, eh, Milk Sugar, Fire Condios, na Nana en Lady Gaga, Born This Way. Dat was de top 3. Robbie Williams, Hard and High, Enrique Iglesias, Ludacris Tonight en Fucking You was de top 5 van deze week. Neem ik snel top 10 mee. Nou, Take That, de vlot op 6. De Black Eyed Peas, Justin Kenneth nou, op 7. Neon Trees Animal op 8. 9, Duffy. En Chris Brown, yeah, yeah, yeah, stond op nummer 10. Straks je weekend in met eh, Karim en Niels.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 De Libische minister van Buitenlandse Zaken zei vanmiddag nog dat de regering onmiddellijk stopt met alle militaire acties tegen opstandelingen. Volgens hem is dat nodig om de burgers te beschermen. Internationaal is er sceptisch op die mededeling gereageerd. De Amerikaanse minister Clinton en de Britse premier Cameron willen geen woorden zien, maar daden. Premier Rutte liet zich in soortgelijke bewoordingen uit. Nederlanders in Japan kunnen jodiumpillen afhalen op de ambassade in Tokio. De pillen die bescherming bieden tegen radioactieve besmetting moeten worden geslikt als de Japanse overheid daarvoor het zijn geeft. Intussen is nog steeds niet duidelijk of pogingen om de kerncentrale in Fukushima af te koelen iets uithalen. Het dreigingsniveau is verhoogd van 4 naar 5 op een schaal van 7. In Jemen is de noodtoestand afgekondigd. President Saleh besloot daartoe nadat eerder vandaag in de hoofdstad Sanaa zeker 25 en mogelijk 50 betogers werden doodgeschoten. Ze wilden na het vrijdaggebed aan een mars beginnen. Niet eerder hebben de protesten in Jemen op één dag zoveel levens geëist. De protesten tegen Saleh, die al 32 jaar aan de macht is, duren nu al weken. De gehandicapte jonge Brandon, die in januari in het nieuws kwam doordat hij geregeld wordt vastgebonden, gaat verhuizen. In een andere zorginstelling, in Sliedrecht, kan hij een speciale behandeling krijgen waarbij het vastbinden niet meer nodig is. Die behandeling is niet mogelijk waar hij nu zit, in Serenlo in Ermelo. De Haitiaanse oud-president Aristide is terug op eigen bodem. Hij leefde zeven jaar in ballingschap in Zuid-Afrika. Hij vertrok in de tijd na hevige protesten tegen hem. President Obama is niet blij met Aristides terugkeer. Hij vreest voor verstoring van de presidentsverkiezingen van overmorgen. Aristide zegt dat hij zich wil inzetten voor de wederopbouw van Haiti na de zware aardbeving van vorig jaar.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 Goedemiddag. En als het goed is, we, vallen gewoon met de deur in huis. Hebben we aan de lijn Filemon Wesseling. Filemon, ben je er? Hey, ja, ik ben er zeker. Hoi. Oh, goedemiddag. Jullie. Heerlijk. Met jou? Nou, kan beter. <laughs> Okay. Als je naar buiten kijkt en eh, je ziet het weer, je ziet de donkerte en de donkere wolken. Ik ben echt zo erg toe aan... Zomer. Ja, zon. <laughs> ja, het is wel raar, want het is de, laatste, de, laatste, de laatste uitzending van de winter van ons. Want eh, volgende week vrijdag is het lente. Ja. Alleen het weer is gewoon echt heel slecht. Ja, ja het, het ziet er nu nog niet uit alsof het volgende week eh, mooi stralend zal zijn. Maar nee. Je weet maar nooit. Maar waarschijnlijk heb je ook heel veel zin in de zomer vanwege de Tour de France. Nou, dat eh, kan je wel stellen. Maar morgen begint het al, hè? Ja. Morgen is uh, Milaan San Remo natuurlijk. De echte eerste klassieker. En ja, ik, dat vind ik ook een prachtige koers. Omdat mhm. mensen zeggen vaak, ja, dat is saai. Omdat het heel vaak een massasprint wordt. Maar toch gebeurt er zoveel en het is zo zenuwachtig. En gaan mensen ook behoorlijk hard op hun bek vaak. En eh, ja, in Italië, die tifosi, die fans, die, die beleven dat wielrennen zo erg intens. Dus dat geeft die hele ronde zo'n enorme sfeer mee. Ja, want... Dus, eh, ehm, het wordt weer een zware dag morgen voor mijn vriendin. <laughs> Hoe gaat het eigenlijk met je vriendin en je dochter? Supergoed. Kijk, dat is ja, dus. die, eh, dat, die, zij is eh, zo makkelijk. Dus daar ben ik wel echt... Eh, mijn vriendin ook hoor, maar... Allebei zijn ze heel makkelijk. maar <laughs> nou, mijn kind ook. Die... eh. ja joh, die moeten dus, eh, we s ochtends af en toe wakker maken van jij zo is wel weer genoeg geweest qua slapen, want die slaapt gewoon uit. Hey, jij kan ook uitslapen. Ja, ja, ja, dat heeft ze misschien wel van mij. Ik ben er ook gek op dus. Ja, ik ook. Alleen het kan bijna nooit. Nee, nee, ja, zoals gisteravond toen zijn we wel... Uh, was ik eh, na, mijn item voor de Manu Rode Vrijdagshow... was ik nog even gaan eh, mhm. bier gaan drinken. En dan, oh, oh, eh, oh. Ja, dan slaapt zij uit. Voor haar is uitslapen dan half negen of zo. Maar dan is half negen voor mij nog best wel vroeg. Want waar sta je vanavond? vanavond ga ik naar een enorm groot singlesfeest in, in Hoofddorp. Dus dat zijn allemaal mensen die op zoek zijn naar een beetje liefde. dat is dicht bij huis, bij Zandvoort. Hoofddorp. Dat, ligt, dat zijn onze buren bijna. Ja, ja, ja, ja, ja. het eh, altijd sfeervolle hoofddorp. Ben je ook wel eens in Zandvoort geweest? Ja, ben ik eh, zeker wel eens geweest, maar ik kan me niet meer herinneren wanneer. wanneer. Je moet gewoon een keer zo langskomen. Ja, heel vaak. Heel hier. vaak. We, we, hebben ook wel veel opnames gemaakt daar in de strandtenten. En, eh, ik ben, ben wel eens van Bloemendaal naar naartoe gelopen. Ja, want nu wordt het toch zo'n vakantieeditie. die was laatst ook hier in Zandvoort, geloof ik. En toen hebben we goud gewonnen. En Het programma heb jij ook een keer gepresenteerd, toch? Een seizoen? Wat was dat? Nieuwe, nieuwe de toch, nieuw, ja. toch zijn. Ja, klopt. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, dat heb ik ook eh, gedaan inderdaad. Maar dat lijkt me een ongelooflijk leuk programma. Ja, heel leuk. Wel heel zwaar. Je bent echt eh, na zo'n weekend eh, echt helemaal naar de tering. Maar je maakt zoveel mee. En ja, het is natuurlijk zo gek dat je bij iemand aanbelt dat je echt niet weet wat er zich achter de deur afspeelt. En dat daar allemaal verhalen verscholen liggen. En natuurlijk gewoon lol maken. Je hebt gewoon eh, met zo'n team eh, zo intens eh, ja, zo'n programma maken. Dus het voelt echt als een soort schoolreisje. Dus dat is wel, dat is echt een zalig om te maken. Ja, want er is echt gewoon niks afgesproken met die mensen die open doen. Nee, helemaal niks. Helemaal niks. Niks, oh, niks, niks, niks. Is het ook wel gebeurd dat ik gewoon s'nachts buiten moest slapen of niet? Nee. Eddie wel een keer gebeurd. Dat was in Engeland. Ja, daar ga ik naartoe morgen. <clears throat> Oh, ja. Nou, ga niet zomaar aanbellen. In ieder geval niet als je in Londen bent. <laughs> Want, nou. eh, de kans dat je dan op, straat moet slapen is vrij groot. Of je moet een hotel pakken. Laat ik nou net vanavond de boot naar Londen nemen, maar goed. Ja, maar, eh, ik hoop dat je iets geboekt hebt. Ja, ja. Ja, we hebben eh, de boot geboekt. Ja, ja maar geen slaapplek? Nee, nee, nee. Op de boot, ja. Oh, oké. Dat hebben we al goed geregeld. En dan, maar het is, maar het is toch maar een uurtje varen naar Londen? Ja, maar we varen s'nachts, dus dat eh, is wel lekker. We gaan een uurtje slapen. Nee, we gaan om, eh, ik geloof... Eh, half elf gaan we weg? Half elf gaan we varen, ja. En... Dan komen kwart over acht aan, geloof ik. Oh? Ik denk dat, ik denk dat we een, een tour krijgen over de Atlantische Oceaan. Ik dat het naar Engeland is, dat je niet in, in Libië... Brazilië wakker wordt. Of in Libië. Libië, nou Libië lijkt me wel een heel leuk land om wakker te worden op dit moment. <laughs> Misschien kunnen we nog een leuk vluchtje maken met een vliegtuig ze hebben daar wel eh, mooie, mooie grote zandstranden. Ja. volgens mij is het land één groot strand. <laughs> het is één grote woestijn. Ja, ja, ja. Nee, maar eh, ja, nou, ik weet niet. Eh, dus we gaan er naartoe. En het, volgens, de, volgens de site is het acht uur varen. Ik vond het ook wel... Okay. misschien, misschien vaart hij achteruit die boot, dat zou kunnen. Ja, ik en... kan beter met vliegtuig, dat is een uurtje. Ja, ja maar met die no-fly zone, je weet maar niet. Misschien die Fransen die denken dan dat Engeland Libië is en dat is allemaal... <laughs> Ongelooflijk. In, eh, ik lees net in je biografie dat je in een studentenhuis woonde toen uh, de vuurwerkramp was in Enschede. Ja, dat klopt. Ja. Was het niet ongelooflijk eng? Nee, nee. nee ja, op zich natuurlijk wel, maar uh, ik was op dat moment niet thuis. En ik had... ik had, wel, ik had ook een ander huis. Er dus stond op het punt op het huis. Dus ik had echt al mijn allemaal eh, spullen al eh, in dozen gepakt om, eh, om over te huizen. toen was ik naar de trein in Enschede toe en toen hoorde ik daar dat, dat was, ja, toen waren er eigenlijk ook niet zo dat je nog allemaal internet op je telefoon mhm. had. Dat bestond nog helemaal niet. Dus af en toe werden dan mensen gebeld en ons stond een soort gerucht van ja, er is daar iets gebeurd. En ja, toen kwamen we daar en het was een soort oorlogsgebied waar je in terecht kwam. Ja. En, en, dan ga je natuurlijk als eerste ga je, alle, alle, mensen bellen die je kent. En ja. Kijk hoe met hun is. En, eh, toen ik die vriend gebeld had, <laughs> nee, toen ik al die mensen gebeld had, toen eh, bleek dat één meisje op dat moment thuis was en dat hij het overleefd had. Maar die heeft echt het huis eh, boven zich in zien storten. Dus dat die heeft wel, dat was dat. wel echt heel erg eng. Ja, en Mazzel had dat ze uiteindelijk alleen een beenwonden had. Zou jij niet eigenlijk, of, een luchtig onderwerp, zou jij niet graag in, de, in het programma van Mart Smeet, de avondetappe, zou jij daar niet graag een item in hebben? Want jij bent zo'n grote wielrenner fan. Ja, dat zou ik heel graag willen, maar... Eh, Waarom vragen ze niet? Je bent echt die items, ik weet niet, laatst had je een programma een tijdje terug. Ik weet niet of het met Wilfried de Jong en Matthijs van Nieuwkerk was. Toen ja, ja, ja, ja, Dat was in de zomer, ja. Dat was echt... Er gingen allemaal items over wielrennen, maar dat vond ik echt geniaal. Dat waren zulke leuke items. Ja, ja, dat daar wil ik ook wel eh, nog, zeker nog wel eens een keer wat mee doen. Maar uh, ja, Mart Smeets heeft nu Philip ik die dat Vivi. Die artjes maakt. Vivi, inderdaad. En eh, ja, dat is ook van de NOS en ik zit weer bij BNN. En ik zou er niet mijn hele BNN-schap op willen geven om dat te doen, zeg maar. Het eh, is een, mooie zender, eh, BNN. Een mooie omroep. Ja, zeker, zeker. Ja, anders zat ik er niet zo lang bij. Want ga je binnenkort nog iets anders doen bij BNN? nieuw programma of zo? ja, we gaan in de zomer gaan we weer opname maken voor ehm, het programma Spuitslikken op reis. Mm en dat ze, eh, ja, ze, meer in het buitenland echt verhalen over eh, seks en drugs zijn die landen. Mhm. En dat is echt super leuk om te doen. Maar jij hebt ook al echt... een van de leukste programma's eh, ever om, om te maken. Mhm. En daar ben je, niet degene die alles probeert, zeg maar, maar ben je meer een soort van... die de mensen ziet die alles proberen. Zeg je? Die de mensen ziet die alles proberen. Ja, ja, ja. Die ze spreekt en die in, in die gebieden zit. Dat is wel echt, echt super. Heb jij niet ongelooflijk grote gezondheidsrisico's genomen met spuiten en slikken? Nee. Het is allemaal... Wat ik, heb gedaan is zo erg risico eh, risicolaag. Mhm. dat, uh, dat was, geen, dat was geen, enkel, geen enkel risicootje. Helemaal niks. dat eh, want we hebben... Ja, we hadden altijd hulpverleners en mhm. dat, dat soort broeders en zo erbij en ziekenwagen en getestspul. En ik denk dat, dat wat ik deed, dat, oh, dat, dat gewoon autorijden zeg maar, door een stad heen, dat wat gevaarlijker is dan, eh, dan wat ik deed. Oké. Wat vond je vrouw ervan? Want... Ja, die vond dat wel grappig. <laughs> ja. dat komt ook, dat is, het is natuurlijk ook heel anders als jij iemand bent die dat privé en zo ook doet. Ja. Dan, is dat, eh, dan had ze dat niet leuk gevonden, maar ik deed het echt voor, ja, voor mijn werk gewoon eigenlijk. Ja. Echt voor een programma te maken. En... Eh, ja, ze weet ook dat ik daar voor de rest niet zoveel interesse in heb. Dus dan, mhm. dan, is dat natuurlijk heel anders. Ja. Dus dan vond ze, dat, eh, vond ze dat niet erg. En ik vond het super leuk om te doen. Kijk, dat is mooi. Ja. Filemon, we gaan veel sterkte wensen. Ja, en, jullie eh, ook. En veel plezier in Engeland. Ja, bedankt. Bedankt voor het eh, interview. Ja, dat was heel gezellig. Jij ook. Mogen de lente snel komen. Ja. Is goed. ja, Oké. <laughs> Hoi. Hoi, Ja, dat was Filemon Wessen, denk ik, dames en heren. En dan gaan we nu luisteren naar een heerlijk nummertje van Pink. Namelijk... Raise your class.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 Ja? Ja. Oké, okay, daarvoor One Ripple Big met Secrets. Pink met Raise Your Glass en Bruno, Mars. met Grenade. Ja. Ja, en uh, hoe is het met jou? Ja, lekker. Dat jij we helemaal vergeten. Normaal doen we altijd hoe is het met jou? Nou, dus hoe is het met jou? Het, gaat eigenlijk altijd goed. Altijd goed, ja, met mij ook. Dus, een beetje druk gehad met school, maar... Zo, en stress voor Londen. Hè? Precies. Ja, want ja, we gaan zo de, zo de boot op, hè? Ja, klopt. Ik heb er veel zin in. Ja, ik wel. Dan gaan we eerst even luisteren naar een eh, heerlijk nummertje van Bluff, namelijk Beter. Ja. En ik hoop dat qua tijd die ik over heb ook steeds beter wordt, want het is een beetje te druk.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 En dan gaan we snel door <laughs> met Milo met uh, ja. Heerlijk nummertje. You came over like a midnight appetite. Nobody believes me now. I ran across hell. Some thousand people on my way, on my way, on my way out.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 Maar goed, we hebben Ben Sanders met de Kill for My Broken Heart gehoord. En Milo met One of It. En Niels, wat is jou opgevallen deze week in het nieuws? Wat me opgevallen is... Wat jou opgevallen opgevallen is, ja. Dat eh, de boer met Elan weer gaat praten. Auw. <laughs> ik Aank het ondertussen goed. Aankomende maandag. Ja? Ja. Maar wat, wat vind je van de hele zaak? Van de hele zaak? Ja, ik ja, een, beetje, een beetje vaag. Want eh, jij bent naar Jong Ajax geweest maandag? Ja. Zat hij daar op de bank? Nee. Ah, oké, wat zielig. Ja, En klopt. wat vind je van Verhoeven trouwens? Even tussendoor. Wat een slechte keeper is dat. Ja. Eh. Ik weet niet waar ze die... Oh, vallen, Volendam, maar wat is die slecht? Ja. Gisteren tegen, hoe heet het? Tegen, tegen Spartak Moskou, is niet te geloven. Het waren moeilijke balletjes, dat geef ik toe. Maar uh, had ze gehad. Ja, dat klopt. is echt ongelooflijk. Klopt. Ja, Verhoeven... Ga naar de McDonald's. Maar eh, wat heb jij eh, voor eh, bijzonder nieuws dan? Nou, ik ben de hele, hele week wel in de ban geweest van de kerncentrales. In, in Japan. Ja. Vind ik toch wel belangrijk, want ja, stel je voor de straling komt naar ons en dan gaan we ook allemaal... nou, dat is niet leuk voor ons. We kunnen ook niks meer eten van ons landje. Ik heb geen landje, maar daar kan je niks meer van eten. Ja. En natuurlijk gisteren de no-fly zone boven Libië. Dat vond ik ook wel heel groot nieuws. Ja, klopt. Wat vind jij ervan? Want vliegtuigen mogen niet meer vliegen van Gaddafi. Ja. Maar wel van de Europese lidstaten en Arabische staten en de Afrikaanse staten. Ja. En eh, ja, als er één van die <laughs> vliegtuigen van Gaddafi gaat vliegen, dan wordt hij door, ik weet niet hoeveel straaljagers hij neergeknapt. Oké. En ze mogen ook gerichte bombardementen doen in, in, eh, in Libië zelf. Dus eh Oké, okay, heftig. voor de rest een hele drukke week gehad, is wel eh, net als jou. Ja. Dan gaan we nu luisteren naar een hele leuke, oké plaat. Echt oké, gewoon dat je denkt, oh dit is oké, die plaat soms denk ik echt wel eens, wat een leuke plaat. En dan zeg ik tegen iemand, dat is echt oké die plaat. En eh, die is dan van Silo Green natuurlijk. Want het is uh, ons eigen Silo Green met, eh, met zijn heerlijke nummer. Namelijk. Oké.